Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vier kinderen overleden aan kinkhoest in de afgelopen weken. Veel meer dan normaal, zegt het RIVM. Gisteren was er ook aan het nieuws dat er een uitbraak van mazelen is in Eindhoven. Nou, deze kinderarts is niet verbaasd dat die twee dingen nu tegelijkertijd gebeuren. Nee, zeker niet. Er zijn heel veel verschillende infectieziekten waarvoor het eh, Rijksvaccinatieprogramma eh, beschermt. Eh, en mazelen is daar ook eentje van. Hè. En naarmate mensen zich minder laten vaccineren... kan een, een virus of een bacterie eh, zich uh, spreiden. Ziektes zoals de mazelen en kinkoes zijn ontzettend besmettelijk. Ja, ze ziet zelf ook vaker kinderen in haar ziekenhuis met infectieziektes... waartegen ze gewoon gevaccineerd hadden kunnen worden. Oud-presentator en advocaat Galit Kassem zou nog een keer geprobeerd hebben een ambtenaar om te kopen. Het AD heeft weer een opname in handen waarin een ex-gevangene dat vertelt aan Peter R. de Vries. Kassem zou een justitiemedewerker, die een studievriendin van hem was, geld willen bieden... en er zo voor zorgen dat de gevangene eerder vrij kon komen. Nou, die man ging er uiteindelijk niet op in, omdat hij het niet vertrouwde. Eerder kwam al naar buiten dat iemand anders wel op zo'n plan van Kassem was ingegaan. Die zegt overigens dat het allemaal niet waar is. Het OM gaat een banga-lijst van het Utrechtse studentencor onderzoeken. Die club heeft meerdere leden geschorst die achter de powerpoint... met seksistische opmerkingen over vrouwen zitten. Slachtoffers kunnen aangifte doen, maar daar wacht het OM dus niet op de explosies bij een huis in het Drentse Schoonoord waren mogelijk een vergissing. Eerder deze week waren er eh, twee nachten op rij ontploffingen. De politie denkt nu dat de daders de aanslagen per ongeluk bij het verkeerde huis hebben gepleegd. Het was in elk geval flink schrikken, zegt de burgemeester. Vooral in het dorp zelf natuurlijk. Echt een nachtmerrie ook wel, voor eh, met name de bewoners natuurlijk. Maar ook hun familie en de omgeving en eh, ja, het hele dorp. Dus uh, heftig weekje. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Het weer. Vanavond is het zo goed als droog.